Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie in Keulen was niet opgewassen tegen de chaotische situatie tijdens Nieuwjaarsnacht. Dat staat in een intern verslag van de politie. Die nacht werden veel vrouwen aangerand en beroofd op het plein voor het Centraal Station in Keulen. Er zijn inmiddels meer dan 120 aangiften gedaan. Een groep van zo'n duizend dronken mannen zou zich misdragen hebben op het plein en zich niets hebben aangetrokken van de politie. Voor de agenten was de massa te groot om het overzicht te kunnen houden en arrestaties te verrichten. In het verslag staat ook dat er serieus rekening mee gehouden werd dat er doden zouden vallen bij een politiebureau in Parijs is een man doodgeschoten die met een mes twee agenten aanviel. Getuigen melden dat de man Allah Akbar riep, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken kan dat niet bevestigen en roept op tot terughoudendheid bij trekken van conclusies. Het incident gebeurde kort nadat president Hollande een toespraak had gehouden over de aanslag op Charlie Hebdo, vandaag een jaar geleden. Alle politieke partijen in de Tweede Kamer roepen het kabinet op om snel in actie te komen om de ernstige hongersnood in de Syrische stad Madaya te stoppen. De Verenigde Naties moeten zorgen dat er snel een staakt het vuren komt om humanitaire hulp op gang te, te krijgen, zegt de voltallige Kamer. Madaya, niet ver van de Libanese grens, wordt belegerd door het Syrische regeringsleger en Hezbollah. Het is te gevaarlijk om te vluchten en voedsel kan de stad al zo'n twee maanden nauwelijks bereiken. De vakcentrales FNV en CNV roepen een 24 uur staking uit in de Rotterdamse haven. Die begint straks om kwart over drie. De bonden verwachten dat door de automatisering van de containeroverslag mogelijk 800 van de 3600 banen verloren gaan. Ze willen, dat de garantie, ze willen de garantie dat er tot 2020 geen mensen ontslagen worden. Het weer, op steeds meer plaatsen regent het. In het noordoosten valt eerst mogelijk natte sneeuw of ijzel. Code rood geldt in de noordelijke provincies dan ook nog tot drie uur, dus tot dit moment vanmiddag. De temperaturen liggen tussen de 0 in het noorden en 8 in het zuiden. Morgen schijnt de zon geregeld. En ook dan komt de maximumtemperatuur uit op een graad of 8. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Gouda voor Moordrecht 7 kilometer file.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 Het origineel was van de Contours uit 1962. En de Dave Clark 5 maakte er een grote hit van in 64. Do You Love Me? En daarna Tom Jones en What's New Pussycat. Eh, en uh, de Beatles. En we hebben nog een, een verjaardagsplaat die we gaan draaien. Dus eh, er is weer van alles te beleven. Ik zie ook nog Chuck Berry, ik zie Harry Clapton, ik zie de Hollies. Veel plezier! to get you. So thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa! whoa, whoa, What's new, pussycat? Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. you and your pussycat Oh, dat was hem echt, hè? Tom Jones <laughs> met What's New Pussycat. <laughs> ja, we gaan het niet vertellen waarom wij nou lachen hier. Dat gaan we echt niet doen, nee. Dat was uit 1965 en we begonnen zoals gezegd met Dave Clark 5 en Do You Love Me. Trouwens, de Engelse Premier League club Crystal Palace... die heeft als... Eh, plaat als de, de spelers het veld opkomen. Glad All Over van de Dave Clark 5. Is ook wel interessant om dat even te weten. Je kan het meteen weggooien. Eh, we gaan even wat rustigs doen met Van Morrison uit 1989. Have I Told You Lately? Doet hij het nou weer niet? Hij doet het nou gewoon weer niet, hè? Hij doet het dus wel. Ease my troubles, that's what you do. Have I Told You Lately van Van the Man uit 1989. Een heerlijk nummer. Eh, trouwens, over heerlijke nummers. <laughs> Dit is ook niet meer zo. Geschreven door Springsteen, uitgevoerd door de Hollies. Een top 100 hit uit 1975. Sandy of the 4th of July, Ashbury Park. the light to all those stony faces left stranded on this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through. You ought to quit this scene too. Springsteen, ook geweldig uitgevoerd door de Hollies. Sandy, een top 100 hit uit 1975. In de jaren 80 had eh, Diana Ross een hit met Why Do Fools Fall In Love... maar de originele uitvoering die komt van Frankie Lyman en de Teenagers uit 1956. Teenagers and Why Do Fools Fall in Love? Jawel, waarom? Nou ja, daar, gaan we verder niet over hebben. Van de week hoorde ik een uitvoering van het nummer van Eric Clapton, Alberta. En eh, nou, ik denk dat is een goede gelegenheid om deze ook eens even te gaan draaien in eh, Matchbox. De uitvoering van Eric Clapton. Alberta van de CD Unplugged. Hang on, hang on, hang on, hang on. <laughs> wel. Van de CD Unplugged was dit eh, Eric Clapton en Alberta. En we zijn toe aan The Beatles. Van hun eh, eerste LP draaien we weer twee tracks. En die zijn allebei niet geschreven door John en Paul. En ook niet door George trouwens. Eh, de eerste, dat is Boys. Die werd geschreven door Dixon en Farrell. En de tweede die we draaien is Baby It's You van David en Bacharach en de heer Williams. Hier zijn The Beatles. it's you. Baby, it's you. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha la la la la. They say, they say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say true. Cause baby Baby, it's you. Baby, it's you. Don't leave me alone. Dat waren eh, Baby It's You van uh, The Beatles en Boys, gezongen door Ringo Starr. Ehm, we zijn toe aan weer een, weer een heel mooi nummer. Het houdt niet op gewoon. Eh, dit is uitgeroepen tot Grammy Award Best Song van 1972 in Amerika. Roberta Flack. The first time ever I saw your face. the earth. first time. krijgen. Roberta Flack en The First Time Ever I Saw Your Face. We gaan nu een track draaien van het album Focus 3. Natuurlijk van Focus. En eh, dat eh, nummer heet Sylvia. Van het album Focus 3 was dit uh, Focus met Sylvia. De volgende plaat is een verzoekplaat en die komt uit Rode School van Siebrand van der Veen. En hij vraagt hem aan voor zijn vrouw, eh, die is morgen jarig. Hoe oud ze wordt, dat gaan we niet zeggen, maar Sandra is morgen gewoon jarig. En hij wilde een hele mooie plaat voor haar draaien en dat gaan we ook doen. Lionel Richie met Stuck on You. En het gaat niet om de titel, maar om de inhoud.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 Een fijne verjaardag, morgen. Hier is eh, Neil Diamond en The Art of Love. teach you the art of love. She said, We're gonna reach to the heart of love, a place you never knew. A place that lives somewhere inside of you. I know I'm on a journey I won't forget. I know I have it in me to give, and yet I never had to if I wanted to be yours. You made me see I'd have to be a brand new man. He lives in me. So here in where I began. You showed a kind of lesson I can't erase. You showed a way to get from that lonely place to where love comes alive. And you'd be waiting there when I arrived. The truth was clear. Love's not a place you go to find it lives in here. Just leave it space and give it time. I learned that I could stumble and maybe fall. I learned being humble, I'd have it all. A brand new way to live. That love's not what you have, but what you give. And the art of love is who you share it Een album van Neil Diamond in 2014, Melody Road. En daarvan draaiden we The Art of Love. Hier zijn de Marmalade, Reflections of My Life. in trouble. reflection of my Oh, how they my Het ligt dus niet aan de cd-spelers, want vorige week deed hij het in cd-speler 1 niet... en nu doet hij het in cd-speler 2 ook niet. Het ligt dus aan de cd. Hier is UB40. 30 jaar geleden dit jaar, hè. UB40 en Food for a Thought. Het volgende nummer is trouwens nog ietsjes, ietsjes ouder, zou ik maar zeggen. Sweet Little 16 van Chuck Berry. They're really in Boston, in Pittsburgh, PA. million. A famed autograph. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her roll. grown-up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh. Barry en the Sweet Little 16 was dit. Jawel. Ehm, eh, we gaan <laughs> nu... Ja, Hans, Hans heeft de cd schoongemaakt. En hij zegt, hij doet het nu. Hij doet het nu. Dus draai hem nou maar gewoon weer. We gaan het gewoon proberen. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de heer Haan Wassenaar uit Hoofddorp. changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people. <laughs> hij doet het, zijn vals. Hij doet het echt, zei hij. Nou, nou, echt niet. Dus, nou. <laughs> Dan doen we gewoon een tune. <laughs> Met dank aan de heer Voor dit geweldige einde. Eh, dit is de Bye Bye Blues. <laughs> dat betekent dus het einde van Matchbox. En eh, eh, heb jij zelf ook cd's meegenomen? Ja. Zal ik die van schoonmaken? <laughs> Dan draaien ze in ieder geval. <laughs> Hans is zo meteen aanwezig van 4 tot 6 met zijn programma ZFM Muziek Boulevard Live. Met veel berichten en veel leuke muziek. En dat begint niet met de Beatles. Hij gaat het zelf maar uitleggen hoor. Hij, hij heeft het allemaal verzonnen, dus leg het zelf maar lekker uit. Kom nou. wij zijn de volgende week gewoon weer met nummer 2 van dit jaar. Dat gaat wat hard, hè? Ik, ik berg die kerstboom gewoon niet op. Klaar. Laat hem maar staan, dat ding. Ehm, fijn weekend. Met eh, <laughs> weinig uh, ijzel. Zeker in Wolvera. En ehm, tot volgende week. Bye bye. cause I'm a pretty little baby. Don't cry, pretty little baby, no more time.